Twee uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het constitutionele hof in Congo zegt dat de presidentsverkiezingen zijn gewonnen door Felix Tshisekedi. Zijn overwinning was aangevochten door zijn rivaal Fayulu. Volgens de officiële cijfers had Tshisekedi 38% van de stemmen gekregen en Fayulu 34%. Maar Didi zegt zelf dat hij zeker 60% heeft gehaald en krijgt daarbij steun van waarnemers. Tshisekedi zou het op een akkoordje hebben gegooid met vertrekkend president Kabila. Die wilde voorkomen dat Fayulu zou winnen. Maar volgens het constitutionele hof in Congo is daarvan niets gebleken en klopt de uitslag wel. President Trump heeft de Democraten een aanbod gedaan om de shutdown te beëindigen. Zo is hij bereid het zogenoemde Dreamers-programma met drie jaar te verlengen... in ruil voor onder meer 5,7 miljard dollar voor een muur langs de Mexicaanse grens. Het Dreamers-programma biedt bescherming voor ruim 700.000 mensen... die als kind illegaal naar de VS zijn gekomen. De democraten noemen het voorstel van Trump onacceptabel... omdat het geen zekerheid biedt. Door het begrotingsconflict zijn verschillende overheidsdiensten al bijna een maand gesloten. Zo'n 800.000 ambtenaren krijgen hun salaris pas als de shutdown voorbij is. Het dodental van de explosie van een Mexicaanse pijpleiding is opgelopen tot 71. Gevreesd wordt dat het aantal nog verder oploopt, want er worden nog 80 mensen vermist. De explosie ontstond doordat mensen gaten in de pijpleiding hadden geboord om benzine te stelen. In Mexico wordt benzine via pijpleidingen gedistribueerd. Tientallen keren per dag worden de leidingen gesaboteerd. Drie weken geleden begon president López Obrador een campagne om daar een eind aan te maken. Het staatsoliebedrijf heeft een aantal leidingen buiten gebruik gesteld... waardoor op tankstations benzinetekorten zijn ontstaan. Het weer, het is helder. Vannacht vriest het 3 tot 8 graden. Aan de grond kan het min 10 worden. Ook morgenochtend vriest het, smiddags is het zonnig...